uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Iedere gemeente moet een loket hebben waar mensen met vragen terecht kunnen. Dat zegt de nationale ombudsman en trouw. Volgens Renier van Zutphen vinden steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld... en moeten gemeenten ze helpen met van alles en nog wat. De gemeente zou dan vervolgens moeten doorverwijzen naar de juiste instantie. De ombudsman zegt ook dat mensen bij het loket moeten kunnen aankloppen... voor zaken die niets met de gemeente te maken hebben. Bijvoorbeeld als de koelkast kapot gaat. En verder maakt hij zich zorgen omdat de gemeente steeds meer taken uitbesteedt aan bedrijven of organisaties. Bij een brand in een trein in het oosten van Pakistan zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen. Volgens Pakistanse autoriteiten werd de brand veroorzaakt door een gasfornuis dat iemand illegaal had meegebracht. De gasfles van dat fornuis ontplofte toen passagiers aan boord ontbijt aan het maken waren. De meeste slachtoffers kwamen om het leven toen ze in paniek van de rijdende trein sprongen. Er raakten tientallen mensen gewond, meerdere van hen zijn nog in levensgevaar. Het Pentagon heeft beelden vrijgegeven van de actie waarbij afgelopen weekend IS-leider Baghdadi werd gedood. De Amerikaanse generaal McKenzie gaf meer details bij de luchtopnames. Hij herhaalde dat Baghdadi omkwam toen hij een bomvest liet afgaan. Ook zei McKenzie dat bij de explosie twee kinderen omkwamen. Eerder sprak de VS over drie kinderen die werden gedood. En de politie heeft vijf verdachten opgepakt van een plofkraak in Dordrecht. Vannacht even voor half vier werd bij een winkelcentrum in het oosten van de stad een pinautomaat opgeblazen. Getuigen zagen daarna mannen wegvluchten op een scooter. Op de Dordtse Randweg wist de politie de vijf verdachten aan te houden. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek bij het winkelcentrum. Het weer nog, de zon schijnt volop vandaag. In de loop van de middag komt er vanuit het zuiden meer hoge bewolking het land binnen. Maar het blijft droog. Het wordt een graad of 9 vandaag. Morgen bewolkt, af en toe regen, dan al iets warmer met 8 tot 13 graden. En het weekend wordt wisselvallig en zacht met 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Akersloot. 5 kilometer door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht, kost je bijna een kwartier extra. En op de A208 van Haarlem naar Velzen voor de aansluiting met de A22 3 kilometer.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 Doe lief. dankjewel. Namens het OV en Sieren. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. <clears throat> ZFM in de morgen. Donderdagmorgen. Prachtige dag. Oh, 31 oktober. De 304ste dag van het jaar. Och, mm, vliegt, vliegt om, vliegt om. En eh, nog 61 dagen tot eh, het eind van het jaar. Maar ja, daartussen krijgen we ook nog eh, Sinterklaas. Wat een mooi feest in Zandvoort hoor, Sinterklaas. En natuurlijk kerstmis. Ook feest, gezelligheid. Het is wel koud vanochtend hoor, jeetje. Ik was op de fiets hierheen. En mijn oren braken zo wat af zo koud. Maar ja, wel gezellig, hè. Het, is, het heeft wel wat. En de hele dag schijnt de zon, dus eh, wat wil je nog meer?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 Ah. Step by Step Chesto, de allerlaatste single. Hier bij ZFM. 24 uur per dag, het geluid van Zandvoort. En hier zijn de Bee Gees. En het blijft een tragedie. Een tragedie. Tragedy. En piep nog even door. Kom op. Kom jongens, kom. Kom. Van het album Spirits Heaven Flow uit 79. En in februari van het jaar is dit nummer uitgekomen en het werd een dikke hit hoor. Uiteindelijk op nummer 4 beland. In de Nederlandse top 40. Nou, dan kan je wel eh, zeggen dat het niet is, toch? Roger Bij ZFM in de morgen. Samen met de Doobie Brothers. Swingen, mannen. Goedemorgen als je net wakker bent. Het wordt een prachtige dag vandaag. zonnetje schijnt, wel een dikke jas aan, dasje om, handschoentjes aan. And taking it to the streets. muziek. En de fijnste. De fijnste, de fijnste, de fijnste. En als je ehm, naar een mooie expositie wil... Walter Sands, die hier gisteren eh, om deze tijd zat... heeft een expositie in eh, Haarlem. Of eh, Galerie Bloemendaal in Heemstede. De oude meelfabriek in Heemstede. En die maakt prachtige foto's. Moet je eens gaan kijken. Het is echt de moeite waard. Want Walter kan eh, prachtig fotograferen en gebruikt hele mooie oude technieken. Zeker de moeite waard om daar eens een keer naartoe te gaan. Bij ZFM. Dit is de groep Journey. Ook weer van een tijdje geleden. Don't Stop Believing. ZFM. Goedemorgen. Het geluid van Zandvoort om kwart over acht. Ruim kwart over acht. took a minute California, Californië, San Francisco, Amerika. Uit 1982. Eh, don't Stop Believing. Nooit een grote hit geweest in Nederland. Maar dat hoeft ook niet om het leuk te houden. 8 uur 20. Oftewel 10 voor half 9. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En wat je ook eens zou kunnen doen is de app downloaden.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 Hier bij ZFM. In de morgen, bijna half negen. Kom je bed uit, hup. Hier is Arthur's Team. Evergrass en eh, New York City. Bijzonder eh, getalenteerde zanger. Oscar gewonnen. Ja, dat zijn mooie dingen. En eh, wat ik lees is dat de het Zandvoortse circuit erg tevreden is over, over de uitkomst van het eerste uitspraak van de rechter. En dat begrijpen we. Dat begrijpen we. Dus dat is goed nieuws voor alle Zandvoort- en fans En Formule 1-fans. En dat zijn er nog wat in Zandvoort. Heb je al een poster gekocht? Van Zandvoort, eh, ik ben voor.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 ours nowadays. All the time we're spending is a waste. One no more, anymore. Give the need a wrong attention. For once, I need you. see me cry. You'll be waiting your whole life. I'm not gonna change my mind. Not this time, not this time. kan best een beetje zingen hoor, die uh, eh, Davina Michel. Better now. ZFM, 4 over half 9. Goedemorgen. Lekker kopje koffie erbij. Eén groot feest. Prachtig weer vandaag. Wat wil je nog meer? En dit was eh, dus Davina. Ik heb mijn fluit meegenomen. Hoor je? Ja, we doen niet minder. Vanavond is de regenboogborrel in eh, Café Het Wapen van Zandvoort van 17.30 tot 19.30 uur. Hè? En eh, zondag het nieuwjaarsconcert van het Zandvoort Mannenkoor in de Agatha-kerk om eh, half drie. En dan 8 eh, en 9 november theatervoorstelling De Kringloopwinkel in Theater de Krocht. Allemaal leuke dingen. Hier is de script. And the last time. Bij ZFM. geluid van Zandvoort. Why is it so hard to look me in the eye? Play with that cross that's on your chain. I know you only ever buy your lip. What is something van de script. bent uit Dublin, Ierland. En uh, scoorde internationale hits. Met nummers als The Man Who Can Be Moved. Nothing, Hall of Fame en Rain. U kent ze wel. En we gaan weer even doorfluiten. <laughs> Wat hebben we nog meer... Eh, Even kijken hoor. Eh, Goedemorgen. Je luistert naar Geoloogman bij ZFM. Oh, natuurlijk. 17 eh, november komt eh, Sinterklaas in het land. In Zandvoort. Het programma is 12 uur, komt hij aan op het strand. En om uh, kwart voor één op het raadhuis. Komt allen, komt allen. Ook als je op school zit. Hier is Supertramp en School. Bij ZFM. Ga nooit vervelen. Gaat nooit vervelen. ZFM, goedemorgen. Kwart voor negen. Bijna. En hier is Chris Ria. In the of the Heartbeat bij ZFM. We bijna weer 9 uur. En eh, we gaan eens kijken wat het weer doet. Hey Google, wat doet het weer vandaag? De voorspelling voor vanochtend in Zandvoort is 2 graden en zon. Op dit moment is het 2 en zonnig. Nou, dat is lekker. Dat is goed om te horen. Dus wat dat betreft kan je lekker de deur uit. Wordt mooi weer, nog sterker, het is mooi weer. Zonnetje schijnt. Feest is Zandvoort. En wat wil je nog meer? Leuke muziek? Ah, dat kan ook. Hier is Undercover. A never let her slip away. Slips away, slips away, slips away. Never let her slip away. talk to my baby on the telephone. distance away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. slip away. I really only met about a week ago. let it slip away. Slip, away. Never heet het bandje. Never Let her Slip Away, dat is een eh, cover van Andrew Gold. Never Let Her Slip Away. En als je nog naar de tentoonstelling van de historische Grand Prix in Zandvoort uh, wil... moet je opschieten. Want die is ingericht tot 3 november. Dus dat is eh, al heel snel. Spinderella cut it up one time.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 Let's talk about sex. Let's talk about sex. Do it. Let's talk about sex. Uh-huh. Let's talk about sex. Oh ladies. Louder now, help me out. Come on, all the ladies. Let's talk about sex. All right, ladies. I ain't with all the ladies.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 ik zou er niet over praten. Let's Persoonlijk hoor. Let's talk about you Let's talk about all the good things and the bad things Let's talk about sex. Salt and pepper. een tijdje geleden. Dus we hebben er nog over. En over seks gesproken. <laughs> Platenkeus van uh, Cor Draaier. Nou, Cor. Hier is de Sexual Healing. Marvin Gaye. zanger. En de Sexual Healing. Zometeen nieuws, verkeer en weer bij ZFM. Eh, nog een heel klein, heel klein stukje stretch.